Start. Moutschreurs met het NOS Journaal. In overlooppartij geweest tussen zo'n 30 bewoners van een asielzoekerscentrum. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn zeven mensen gearresteerd. Bij de vechtpartij werden knuppels en messen gebruikt. Getuigen zeiden dat er werd geschoten, maar de politie spreekt dat tegen. De ruzie is inmiddels gesust. De aanleiding voor de vechtpartij in het AZC in Overloon is nog niet duidelijk. Burgemeesters in Nederland willen een verbod op knalvuurwerk. Dat heeft voorzitter Spies van de Club van Burgemeesters gezegd in het tv-programma 1 Vandaag. Er is steeds meer kritiek op vuurwerk. Elk jaar belanden met oud en nieuw zo'n 500 mensen op de spoedeisende hulp. De helft is toeschouwer. Eind vorige maand pleitte de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook al voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Mexico kampt met het hoogste moordcijfer ooit. Dit jaar zijn er al meer dan 23.000 mensen om het leven gebracht. Meer dan in het recordjaar 2011. Toen waren er ruim 22.000 doden. Ondanks deze cijfers spant Mexico nog lang niet de kroon... als het gaat om het gemiddeld aantal moorden per hoofd van de bevolking... in Midden- en Zuid-Amerika. Het gevaarlijkste land is El Salvador, gevolgd door Honduras en Venezuela. In de eredivisie heeft PSV zijn koppositie verstevigd... door op eigen veld met 2-1 te winnen van Vitesse. AZ versloeg thuis een Alkmaar Heerenveen met 3-1. Eerder vanavond boekte NAC Breda een verrassende 3-1 thuiszegen op Utrecht. Er is nog één wedstrijd aan de gang en die gaat tussen Excelsior en Twente. Het weer vannacht kans op regen of motregen bij minima van een graad of 8.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 Level with the grip, keep a loop to my lip, and make sure white boys can dance to the shoes. This time straight to the party. You don't know, you better ask somebody. Let the music play all night. Make the people feel alright. Make the people hot, make the people rock. Cause when it starts, you just don't stop. We run game forever. Never say never. Throw money on my back, cause I can spin it better. Straight to the letter. Duplicate chatter. pop, sugar hip. They keep on slipping. Never with a grip, keep a little to my lip. And make sure white boys can dance. Give me shit. Give me shit. All night. Give me shit. Global House Vibes with DJ Malzo. It's your boy, Crazy. crazy, crazy, crazy yeah. What's up, baby? was cruising. DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. and have a good time. Global House Vibes with DJ Malzo. Don't you, wenst jullie allemaal fijne dagen en...